Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn opnieuw tientallen lichamen gevonden. Ze lagen begraven in een massagraf. Onderzoekers vonden 28 lijken. Daarmee komt het totaal op 116 sinds vorige week acht graven werden ontdekt. De meeste mensen zouden ontvoerde buspassagiers zijn geweest die door leden van het Zetas drugskartel zijn vermoord. Er zijn 17 verdachten aangehouden, ze hebben allemaal banden met het kartel. Volgens de Mexicaanse president Calderon heeft een 19-jarige verdachte bekend dat hij meer dan 200 moorden heeft gepleegd. Het kartel wordt ook verdacht van de moord op 72 andere buspassagiers, van wie de lichamen eerder in dezelfde omgeving zijn gevonden. De verdreven Ivoriaanse president Gbagbo is onder huisarrest geplaatst. Volgens de minister van Justitie mogen hij en een aantal anderen hun huis niet verlaten in afwachting van de rechtszaak. Waar de Gbagbo precies is, is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk wie de andere verdachten zijn. De Amerikaanse president Obama heeft met de nieuwe president Ouattara gebeld. Hij beloofde hem steun bij de wederopbouw van het land en bij het herstel van de eenheid en de veiligheid. Ouattara werd in november tot president gekozen en kon de afgelopen dag eindelijk in functie treden nadat Bakbo was gearresteerd. Obama en Ouattara spraken over het belang van het herstel van de economie en vooral de handel in cacao, de belangrijkste inkomstenbron van Ivoorkust. Het is onduidelijk hoe het gaat met de Egyptische oud-president Mubarak. Hij werd gisteren in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten nadat hij was verhoord op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Berichten over zijn gezondheid spreken elkaar tegen. De minister van Justitie zegt dat het verhoor verder is gegaan in het ziekenhuis.